Er is nog maar een klein deel van de stemmen geteld, maar volgens een prognose van het onderzoeksbureau Seneveet in opdracht van ANP, NOS en RTL gaat het CDA er 20 zetels op achteruit. In de meeste reacties wordt de stap van de Balkenende geprezen. Maar bijna iedereen benadrukt dat het ook een persoonlijk drama is voor Balkenende, die sinds 2002 premier is. Overigens kondigde Balkenende aan dat hij premier blijft tot er een nieuw kabinet is gevormd. Wie de grootste partij wordt is onduidelijk. In de prognose staan PvdA en VVD allebei op 31 zetels. De PVV stijgt naar 22, GroenLinks naar 11, D66 naar 10. Volgens de prognose zakt de SP naar 16, de ChristenUnie naar 5 en de Partij voor de Dieren naar 1. De SGP houdt volgens Seineveet twee zetels. Trots op Nederland zou helemaal niet in de Kamer komen. De opkomst is 74 procent. In 2006 was dat nog 80 procent. Veel lijsttrekkers hebben afgezegd voor het traditionele slotdebat bij de NOS. Volgens onder andere de partijleiders Cohen, Rutte, Halsma en Pechtold heeft het geen zin over de uitslag te praten als er zoveel onzekerheden zijn. Op een bruiloftsfeest in Afghanistan zijn zeker 39 doden gevallen bij een explosie. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Niet duidelijk is of het gaat om een zelfmoordaanslag, een bom of iets anders. De bruiloft werd gehouden in een dorpje in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar. Het weer, het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. De temperatuur daalt nauwelijks en komt op veel plekken niet onder de 15 graden.